Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Alweer moet er een cipier weg bij de Limburgse vrouwengevangenis Ter vanwege een relatie met de gevangenen. Het is al de derde keer dit jaar. Dit keer gaat het om een vrouwelijke bewaker die een goede vriendschap kreeg met de gevangenen. Dat klinkt onschuldig, maar dat is het niet, zegt vakbond FNV. Op het moment dat je zeg maar, toch vriendschappelijke verhoudingen aangaat... die verder gaan dan gewoon vriendelijk met elkaar omgaan... Ja, dat je dan ook geheimen met elkaar deelt of, eh, of andere zaken. En dan kun je op een bepaald moment, zeker als er ook eh, seks eh, in het spel komt... kan je natuurlijk op een gegeven moment ook, ook chantabel worden. En dan kan het ook gevaarlijk worden voor, voor de collega's. De vertrokken cipier heeft zelf ontslag genomen nadat de relatie aan het licht kwam. Wij krijgen een warm weekend, maar in Frankrijk wordt het helemaal bloedheet. Het kan overdag boven de 40 graden worden. Volgens correspondent Frank Renaud heeft de Franse regering alvast de nodige maatregelen genomen. Alleenstaande oude mensen thuis. Bijvoorbeeld opgebeld door de gemeente om te kijken hoe het gaat. Ze kunnen ook thuis bezoek krijgen om ze te helpen. In verpleeghuizen worden extra voorzieningen getroffen qua koelte en drinken. In ziekenhuizen worden maatregelen genomen voor kwetsbare patiënten. Gemeenten en overheden geven voorlichting. Gisteren is er ook al door ministeries landelijk crisisoverleg geweest. En daar is besloten tot een informatiecampagne op radio, tv en online... over wat je kan doen om je te beschermen tegen de hitte. In het zuidoosten van Frankrijk zitten op dit moment veel Nederlanders. Voor hen het volgende advies. Drink genoeg, geen alcohol, maar water. Zoek de verkoeling op en doe geen inspannende dingen op het heetste moment van de dag. Goede Doelen willen geen geld aannemen van Lowlands. Het festival vraagt dit jaar voor het eerst geld aan journalisten die verslag komen doen. Die moeten 10 euro betalen om binnen te komen. En dat geld wilde Lowlands doneren aan Amnesty en Oxfam. Maar die beide Goede Doelen zeggen nu, wij hoeven dat geld niet. Ze zijn boos over de actie, want het druist in tegen de persvrijheid, zeggen ze. Om dezelfde reden sturen onder meer persbureau ANP, het AD en wij van de NOS geen journalisten die kant op om verslag te doen van het festival. Het weer nog. Het is een zonnige dag en het blijft nog lang boven de 25 graden.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 ligt er niemand met de ziekte in Nederland op de intensive care. Het landelijk coördinatiecentrum patiëntenspreiding zegt dat het om een momentopname gaat. Op de verpleegafdelingen is juist een stijging te zien van het aantal patiënten. Het demissionaire kabinet wil voorkomen dat de armoede in Nederland toeneemt. Dat zei premier Rutte op zijn eerste persconferentie na de zomer. Het Centraal Planbureau waarschuwde er gisteren voor. Volgens Rutte liggen er verschillende opties op tafel om er iets aan te doen. En een Brits verpleegkundige is schuldig bevonden aan de moord op zeven baby's... en poging tot doodslag op zes andere kinderen. De baby's overleden in een ziekenhuis, sommige door vergiftiging. De verpleegkundige zegt onschuldig te zijn. Het weer, geregeld zon en vanavond is het nog lang warm. Het blijft boven de 20 graden met in het westen kans op een bui.